Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is precies 70 jaar geleden dat Nederland te maken kreeg met de watersnoodramp. Het stormde heel hard en het water kwam zo hoog te staan dat de dijken doorbraken. Tienduizenden huizen, met name in Zeeland en Zuid-Holland, werden verwoest. Bijna 2000 mensen overleefden het niet. Deze vrouw maakte de ramp mee als kind en ze sprak net bij een herdenking in het plaatsje Oude Tongen. Ik had veel water binnengekregen en was zwaar bewusteloos. We werden in het dorp opgevangen en van droge kleding voorzien. Maar ik was mijn moeder, mijn broer en drie zusjes kwijt. Ook geen veilig thuis. Geen moederschoot meer om op te krijgen als ik bang was. Niet alleen bij haar in Zuid-Holland wordt stilgestaan bij de watersnoodramp. Op meer plekken is vandaag een herdenking. De inflatie is vorige maand behoorlijk teruggelopen. Het leven werd gemiddeld 7,6% duurder, 2% minder dan in december. Verslaggever Nick Wouters vertelt waar dat aan ligt. Er zijn de energieprijzen die eh, enorm gedaald zijn. De afgelopen maanden is dat al aan de gang. En ook in januari zijn ze weer verder gedaald. En wat enorm helpt is het prijsplafond. Wat de overheid heeft ingesteld op de energieprijzen. Waardoor eh, ja, je een maximum betaalt. Dat de inflatie is gedaald betekent dus niet dat dingen goedkoper zijn geworden. Maar alleen dat de prijsstijging minder snel gaat dan eerder. En in Australië is het piepkleine buisje met radioactief afval gevonden. Dat buisje viel van een vrachtwagen en wie ermee in aanraking kwam kon brandwonden of stralingsziekte krijgen. Daarom werd de 1400 kilometer lange route van de vrachtwagen te voet uitgekampt. En nu is dat kleine busje dus gevonden. Tot blijdschap van de deelstaatminister. Uh, I do want to emphasize this is an extraordinary result by West Australians and Australians. And it is a great result for Western Australians in general. Nogal een knap resultaat van de zoektocht, want het buisje was maar 8 mm groot. Het weer nog grijs en veel wind in het noorden en later ook in het midden van het land zijn er buien. In het zuiden blijft het wel droog bij 6 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam... tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen over 8 kilometer met 20 minuten vertraging.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 Hounds begin to howl. Watch out, strange craft people. Little red roosters on the prowl. see my little red rooster. Please drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. farmyard Since my little red rooster's been gone scoorde in 1965 een aantal grote hits met Little Red Rooster, Satisfaction en The Last Time. play. Triple play. Triple play. Vorige week besteedde ik nog aandacht aan de hits uit 1955 en nu zijn we tien jaar verder in 1965. En toen kwamen ook de namen van Boudewijn de Groot, ZZ en de Maskers en Johnny Lyon voor in de hitlijsten. in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad, omdat hij ruimte nodig had het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal, verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de weg.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 Instrumentaal was helemaal in tijdens de jaren 50, maar ook in 1965 waren er instrumentale successen voor het trio Helleniek, Nini Rosso en Sam de Sham met Hooli Boelie. uit het verleden. Songs waar de nostalgie van afdruipt. 1, 2, 1, 2, 3, 4. klassiekers. De Righteous Brothers versie was een enorme hit, maar werd opgenomen met veel bescheidener verwachtingen. Phil Spector beschouwde het als een albumvuller en bracht het uit als een B-kantje. Mr. Tambourine Man veranderde het aanzien van rockmuziek. Het lanceerde de Birds, overtuigde Dylan om elektrisch te gaan en begon de folk-rockbeweging. beweging. jingle jangle morning, I'll come following you. Take me for a trip upon your magic swirling ship. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own parade. Cast your dancing spell my way. I promise to go under it. tambourine man play a song for me. I'm not there ain't no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come far. Het origineel is van Sam Cooke, maar de Animals zongen het naar de top van de hitlijst in 1965. slave. Birds the Bees leverde Jewel Akins een top 10 hit op in het eerste kwartaal van 1965. tell you apart. van toen. In februari 1965 stond de single twee weken op de eerste plaats van de Nederlandse top 40. bonjour Je suis seul, je ne veux penser qu'à toi. De titel van dit nummer is een toespeling op zwervers en nog eens zwervers, die bekend stonden als ridders van de weg.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 Wat zou er mis kunnen gaan? Het verhaal eindigt met hem, die uit het raam ontsnapt Gelukkig dat hij nog leeft om het verhaal te vertellen. Het nummer is opgebouwd rond een Latijns ritme dat past bij het Cantina-thema. Jay and the Americans. In a little cafe, just the other side Sonny Bono was een opkomende platenproducent toen hij Cher een baan bezorgde bij Phil Spector als sessiezangeres. Ze begonnen te daten en trokken in het huis van een manager, waar Bono songs zou schrijven op een piano in de garage. Hij bedacht I Got You Babe en schreef de tekst op een stuk karton. gebruikt als de titelsong van de tweede film van de Beatles. De originele titel van het nummer en de film was Eight Arms to Hold You.